12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De twaalf CDA-lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen... vinden dat Nederland niet moet doorslaan... in de ambitie om de CO2-uitstoot te verlagen. In de Telegraaf schrijven ze dat de provincies een belangrijke rol gaan spelen... bij de uitvoering van de klimaatmaatregelen. Ze staan achter het doel van de coalitie voor 49% minder CO2-uitstoot in 2030. Maar een hogere reductie zien ze niet zitten. Het kabinet pleit voor 55% reductie. Volgens de CDA's dreigt Nederland voor veel geld de problemen van andere landen op te lossen. En verslechtert dat de concurrentiepositie van MKB-bedrijven. De afgelopen weken zijn langs de Noordzeekust ruim 20.000 zeekoeten doodgegaan. Waardoor is onduidelijk. Dagelijks wordt er op elke kilometer strand langs de Nederlandse kust dode vogels gevonden. Ook worden er tientallen zieke, magere en ernstig verzwakte dieren bij de vogelasiels binnengebracht. Volgens een onderzoeker van de Wageningen Universiteit is zo'n massale sterfte al tientallen jaren niet meer voorgekomen. De populatie op de Noordzee is niet in gevaar, er zitten er nog zo'n 2 miljoen. Een pand op een industrieterrein in Nieuwegein is door de burgemeester per direct gesloten. Vannacht heeft de politie een inval gedaan omdat er mogelijk illegaal gegokt werd. Er is onder meer een pokertafel met fiches aangetroffen. 18 personen die aanwezig waren zijn door de politie verhoord. Onderzocht wordt nog op welke manier ze mogelijk bij het illegaal gokken waren betrokken. Ruim de helft van de ouders checkt de mobiele telefoon van hun kinderen... en houdt in de gaten wat ze op sociale media doen. Uit onderzoek van organisaties die toezien op veilig internetgebruik... blijkt dat ouders veel beter dan enkele jaren geleden... weten welke risico's hun kinderen online lopen. Online gedrag is ook steeds vaker onderwerp van gesprek. Ouders kijken bijvoorbeeld of er niet wordt gepest in groepsapp op WhatsApp. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt... met de meeste kans op zon in het noorden.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 Yeah. is het ritme van de winter. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl You can walk my path You can wear my shoes Learn to talk like me And be an angel too But maybe You ain't never gonna feel this You ain't never gonna know me, but I know you. Singing in our things can only get better. Can only get, can only get, they get over me. You know, I know that things can only get better. think of you are much at all. Just one thing seemed to make you care.